mensen klagen dat ze slecht geïnformeerd worden, dat ze haast niks horen. Ik heb het ook even voorgelegd aan een woordvoerder van de luchthaven, maar die zegt dat er alles aan gedaan wordt om reizigers goed te informeren, zowel via Twitter, megafoons als op de website. Inmiddels is de security check weer open, maar de terminal is nog steeds dicht. Eindhoven Airport roept reizigers van wie de vlucht is geannuleerd op om het vliegveld te verlaten en thuis om te boeken. Flink balen voor inwoners van Shanghai. Een deel van die Chinese stad gaat na een strenge lockdown weer op slot... omdat er weer coronabesmettingen zijn. Er moeten daarom 3 miljoen mensen getest worden... en pas daarna wordt de lockdown opgeheven. Er moet zo snel mogelijk een tandartsenopleiding komen in Zeeland. In die provincie zitten ze al een tijd met te weinig tandartsen. En de komende jaren neemt dat tekort alleen maar toe. Studenten kunnen tot nu toe alleen terecht in Amsterdam, Nijmegen en Groningen... En uit onderzoek blijkt dat studenten vaak stage gaan lopen en gaan werken in de omgeving waar ze zijn opgeleid. En veel eindexamenscholieren zaten vandaag met zweethanden op een telefoontje te wachten. Duizenden leerlingen hoorden of ze geslaagd zijn. Deze jongeren konden de vlag en tas buiten hangen. Ja, ja, het is zover. Ik ben geslaagd. Ik ben voor firma geslaagd. Je bent geslaagd. Yay! Yeah. Deurtje weggeslaagd. Yay! hey, hey, hey, Ja, niet iedereen kan al een eindexamenfeest geven. Scholieren met een herexamen moeten dit weekend blokken. Volgende week zijn namelijk de, de herexamens. En dan nog het weer op de meeste plekken droog en flink zonnig. Morgen wisselen bewolkt een paar lichte buitjes. Dan tussen de 19 en 22 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Het is behoorlijk druk in de regio. De volgende files leveren meer dan een kwartier vertraging op. Dat is de file op de A2 van Amsterdam naar Utrecht tussen Apkoude en Breukelen. Want daar sta je 20 minuten in de file. Het komt door een ongeluk, maar alle rijstroken zijn inmiddels vrij. Op de A4 Amsterdam-Den Haag tussen Schiphol en Hoogmade 14 kilometer. Dat kost je ongeveer 20 minuten. Je staat een kwartier in de file op de A6 van Muiden naar Lelystad bij Lelystad. Door een aanrijding. De rechte rijstrook is daar dicht. 20 minuten op oponthoud op de N205 van Nieuw-Vennep naar Haarlem bij Haarlem.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 Drie ruilschoppers rond de wedstrijd ADO Den Haag Excelsior zijn veroordeeld tot gevangenisstraffen. Een van de mannen is veroordeeld tot vijf maanden cel, twee anderen tot zes maanden, waarvan twee voorwaardelijk. En de provincie Zeeland wil dat er zo snel mogelijk een tandartsenopleiding komt in Zuidwest-Nederland. provincie kampt met een tekort. De komende jaren zal het probleem alleen maar groter worden, schrijft het provinciebestuur aan de Kamer. Het weer. Vanavond is het overal droog en nog lang zonnig. Morgen is het wisselend bewolkt met wat lichte buien.